Van wie benijdt, komt nu voor ons de tijd, de eerlijkheid en zaligheid. ook al is het roddeltaal. Want ons leven is als een droom die van ons twee is. En elke zoen is voor ons hart een streling als een zonne. Deedelijkheid en zaligheid duurt tot in de eeuwigheid, tot tijd van wie benet komt nu voor ons de tijd dat eerlijkheid en zaligheid. Eee!